Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alleen CDA, VVD en D66 zitten nog met Johan Remkes om tafel. De informateur ging vandaag met negen partijen in gesprek om te kijken welke opties voor een nieuw kabinet er nog zijn. Zes partijen zijn inmiddels naar huis, waaronder GroenLinks. Wij hebben vandaag ook wederom naar voren gebracht dat wij bereid zijn eh, tot het vormen van een eh, kabinet en daarover te onderhandelen. Eh, wij zijn bereid om met zes partijen ook nu te gaan praten. VVD, D66 en het CDA zitten nu nog bij Remkes binnen om te bespreken wat zij van bijvoorbeeld zo'n zes partijen kabinet vinden. Groen licht voor de coronapolsbandjes. Minister Grapperhaus vindt het prima als gemeentes die bandjes uitdelen... als horecabezoekers één keer hun QR-code laten scannen... zodat ze daarna makkelijker naar een andere kroeg kunnen. Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo'n bandje mag niet ouder zijn dan 24 uur... en ze moeten niet door te geven zijn aan iemand anders. Bezorgers van Thuisbezorgd krijgen vanaf vrijdag alle fooi die ze verdienen ook echt zelf, zegt de bezorgdienst tegen NOS Stories. Nu houdt het bedrijf nog belastingen en premies in over het extraatje en dat hoort niet. Ook op veel andere plekken krijgen horecamedewerkers niet de fooi waar ze recht op hebben. Schiphol heeft 20 nieuwe logistiek medewerkers en ze hebben allemaal een krulstaart. Een groepje varkens staat sinds deze week in de buurt van de landingsbanen om vogels te verjagen. De varkensboer legt uit hoe dat werkt. door alleen al hun aanwezigheid is het voor de ganzen die bijvoorbeeld hier boven langs vliegen al eh, geen motivatie om te landen. Ja, ze vinden het ook lekker om hier de oogstresten op te eten. En als het oogstresten weg zijn, dan is er geen eten meer voor de ganzen. Dus is er ook voor de ganzen geen reden om hier te landen. Het is een proef om te kijken of het goed genoeg werkt. Het vliegveld wil voorkomen dat er vogels in de motoren van vliegtuigen komen. Dat loopt voor de vogels fataal af, maar het kan ook voor de luchtvaart gevaarlijk zijn. Het weer nog. In het noorden kan het de komende uren flink waaien. Wel is het op steeds meer plekken droog. Morgen is er af en toe zon en het wordt zo'n 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke avondspits, vooral op de wegen rond Amsterdam. Dat komt voornamelijk door omrijders voor de afgesloten A12 bij Utrecht. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat file tussen Maarsen en Vianen 15 kilometer met een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knopen de Nieuwe Meer en Roelofarensveen 20 kilometer met daar een half uur op onthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn bij Hoorn 7 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart 7 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Het lijkt erop dat er geen extra parlementair kabinet komt. Die optie werd vandaag besproken. Bronnen melden aan de NOS dat die van tafel is. Meer is nog niet naar buiten gekomen. VVD, CDA en D66 praten nog met elkaar. Bij de inburgeringsexamens zijn fouten gemaakt. Onder meer blijken bijna 1600 mensen die waren gezakt alsnog geslaagd. Volgens demissionair minister Koolmees ligt de fout bij de ontwikkelaar van de toetsen, Duo. Die gaat de kosten vergoeden die inburgeraars eventueel hebben gemaakt om opnieuw examen te doen.